9 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. De NS verwacht komende maand opnieuw een record aantal reizigers. Er worden ruim 36 miljoen treinreizigers verwacht. Vorig jaar waren dat er 35 miljoen en dat was toen ook al een record. September is elk jaar de drukste maand op het spoor. Mensen zijn terug van vakantie en studenten gaan weer studeren. Vooral in de ochtendspits is het druk. Om alle reizigers te kunnen vervoeren zet de NS extra lange treinen in. Volgend jaar is het de bedoeling dat op drukke trajecten nog meer treinen gaan rijden. Bij de protesten in Hongkong hebben politieagenten hun vuurwapen getrokken en een waarschuwingsschot gelost toen demonstranten hen aanvielen met stokken. Ook gebruikte de politie voor het eerst waterkanonnen. Inwoners van Hongkong zijn voor het twaalfde weekend de straat opgegaan om te demonstreren tegen de groeiende Chinese invloed op de voormalige Britse kolonie. Ze eisen democratische hervormingen en het aftreden van de leider van Hongkong, Carrie Lam. Joe Walsh wil het als republikeinse tegenkandidaat opnemen tegen president Trump. De conservatieve radiopresentator wil meedoen aan de voorverkiezingen... omdat hij Trump ongeschikt vindt voor het Witte Huis. Walsh is de tweede tegenkandidaat die zich meldt. Ook oud-gouverneur William Weld van Massachusetts wil het opnemen tegen Trump. Maar uit een recente peiling blijkt dat 87 van de republikeinen tevreden is... over het functioneren van de president. In de eredivisie heeft PEC Zwolle gelijk gespeeld tegen Sparta. In Zwolle werd het 2-2. Sparta kwam al na acht minuten op voorsprong, maar een minuut later maakte PEC al gelijk. In de tweede helft scoorde Lennart de 2-1 voor PEC. En in de slotfase maakte Lars Veldwijk namens Sparta de gelijkmaker. Eerder vandaag won ADO Den Haag met 3-0 uit bij RKC Waalwijk. En FC Utrecht verloor thuis met 2-1 van VVV Venlo. De ploegen die nog op Europees niveau actief zijn waren dit weekend vrij. Het weer, het is warm en dat blijft het nog een tijdje vanavond... maar uiteindelijk daalt het kwik naar 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden. Ook dinsdag, maar dan kan er lokaal een onweersbui vallen.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 Nog een uurtje nieuwheidsmuziek in late uurtjes. Eens even kijken, twee nieuwe werkjes. De eerste is een goede bekende van ons en toch al een van mijn favoriete artiesten, Paul Afgrinos. Met zijn album Devotion. Devotion, allemaal werkjes en ehm, gezongen werkjes, mantra's op eh, eigen wijze, zal ik maar zeggen, eigenwijze manier geremixed door Paul. Daarna op solo eh, piano Ryan Marvel En even kijken, dit album heet Generous Night Redeem. En ja, daar gaan we dan ook even rustig voor zitten. Veel luisterplezier met dit uur peacefulradio.info. Om This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. Hello, this is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. Thank you. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net. Maya. In de Bach in Roe. Na Escuarie. Ye es Medea Yora Ma Manevi Nade Samao. Yes, es medea yora yan yes. When uda er tanhea. Yeah. This is solo piano artist Rachel LaFond, and you are listening to Peaceful Radio.